Marnix eh, met het NOS-journaal. Bij overstromingen in Rio de Janeiro zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Drie van hen werden gevonden in een taxi die in een modderstroom terecht was gekomen. De afgelopen dagen vielen extreem veel regen in Rio de Janeiro. In sommige delen van de stad viel binnen een dag meer dan 300 mm. De burgemeester spreekt van een crisis en heeft de inwoners gevraagd niet de straat op te gaan. Afgelopen maanden vielen in Rio de Janeiro vaker doden door extreem weer. Er zijn steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2000 was nog 12,5% van die groep te zwaar. Vorig jaar was dat bijna 16%. De meeste hebben matig overgewicht. 3% van de kinderen en jongeren heeft obesitas. De stijging komt vooral doordat meer jongeren overgewicht hebben... want het aantal te zware basisschoolkinderen is al jaren stabiel. Drie op de tien jongeren met overgewicht is daar ontevreden over, blijkt uit het onderzoek. Bij een ruzie in Schiedam zijn drie mannen elkaar te lijf gegaan met hamers en zagen. Twee van hen raakten gewond. Ze moesten naar het ziekenhuis. Daarna zijn ze aangehouden. Aanleiding voor de vechtpartij was volgens de wijkagent een ruzie tussen kinderen op een basisschool. Die zou al langere tijd duren. De Nederlandse film Kop Op heeft een Emmy Kids Award gewonnen. De korte animatiefilm is gemaakt door studio Job, Joris en Marieke... en gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Ze moeten een dag als elkaar door het leven... nadat ze per ongeluk van hoofd wisselen als ze een magische wasmachine vinden. De Emmy Kids Awards werden uitgereikt in het Franse Cannes. Het weer op veel plaatsen helder met kans op een graadje vorst. In het zuiden niet kouder dan 3 tot 4 graden. Overdag droog en vrijwel overal zonnig. Alleen in het zuiden wat bewolking.